Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De gemeenteraad in Den Haag heeft een motie van wantrouwen aangenomen... tegen wethouders De Mos en Gernawi. Die zijn verwikkeld in een corruptiezaak. De twee worden verdacht van het verstrekken van nachtvergunningen aan horecaondernemers. Eerder op de dag hadden de andere coalitiepartijen, VVD, D66 en GroenLinks... het vertrouwen al opgezegd in de partij van de Mos, waarna het college viel. De fractievoorzitter van de groep De Mos zei in het spoeddebat vanavond... dat dit voelt als een politieke afrekening... en dat sommige partijen op de stoel van de rechter gaan zitten. Volgens GroenLinks kan het onderzoek wel een jaar duren... en was het besluit daarom onvermijdelijk. Een oud-agent uit Dallas die per ongeluk haar bovenbuurman doodschoot... heeft tien jaar celstraf gekregen. Volgens de advocaten van de nabestaanden is het de eerste keer... dat een witte politievrouw in de VS is veroordeeld... voor de moord op een ongewapende zwarte man. Buiten de rechtszaal reageerden toeschouwers afkeurend op de tien jaar celstraf omdat ze het te laag vinden. Vorig jaar kwam de agenten na een lange dienst thuis... en zag dat de voordeur niet op slot zat. Ze had niet door dat ze op de verkeerde verdieping stond. Ze trok haar dienstwapen en schoot de bewoner van het appartement dood. Bij demonstraties in Irak tegen de regering van premier Mahdi... zijn zeker zeven doden en tientallen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij gingen in verschillende steden mensen de straat op. In Bagdad en Nasiriyah schoten veiligheidstroepen op betogers... om hen uit elkaar te jagen. Ook zetten ze waterkanonnen en traangas in. De demonstranten zijn boos over de corruptie, werkloosheid en het ontbreken van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Ajax heeft een grote stap gezet naar de achtste finales van de Champions League... door met 0-3 van Valencia te winnen. Ziyech, Promes en Van de Beek scoorden de goals. De Amsterdammers staan met zes punten uit twee wedstrijden... riant bovenaan in hun groep. Het weer, het is een graad of 10 en er kan af en toe een bui vallen. Morgen opnieuw buien, maar ook af en toe zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht.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 It's all around the world, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la. champion, rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela.